Cabral werd in Guatemala-stad in zijn auto doodgeschoten. Politie onderzoekt of het om een roofoverval gaat of om een gerichte aanslag. Cabral werd onder meer bekend om zijn protestsongs. Hij is 74 jaar geworden. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat buien.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 met op de voorpagina de tekst Thank you and Goodbye... De krant schrijft spijt te hebben van de afluisterpraktijken en bedroefd te zijn over het afscheid, maar ook trots op de vele primeurs. Van de laatste krant zijn 5 miljoen exemplaren gedrukt, het dubbele van een normale zondag. De opbrengst daarvan gaat naar goede doelen. Het noordoosten van Japan is door een zware aardbeving getroffen en er is een tsunami-alarm afgegeven. Het alarm werd na twee uur weer ingetrokken en er zijn geen berichten over schade. De werknemers van de kerncentrale in Fukushima werden uit voorzorg geëvacueerd. De beving had een kracht van 7 op de schaal van Richter. Op 11 maart kostte een aardbeving en tsunami in Japan aan ruim 20.000 mensen het leven. In het westen van Colombia hebben rebellen van de FARC in vijf steden aanvallen uitgevoerd. Bij de aanvallen, onder meer met autobommen, zijn zeker drie mensen omgekomen en vele tientallen gewond geraakt. President Santos noemt het een laffe reactie op de successen van het Colombiaanse leger. Afgelopen week kon FARC-leider Alfonso Cano maar nauwe nood ontsnappen toen het leger zijn schuilplaats innam. In Mexico zijn bij gevechten tussen drugsbenders zeker 40 doden gevallen. Zo werden in een buitenwijk van Mexico-stad 11 lichamen gevonden bij een waterput. De slachtoffers waren met automatische wapens doodgeschoten. De meeste doden vielen in de noordelijke stad Monterrey. Gewapende mannen openden daar het vuur in een bar en zeker twintig mensen werden gedood. Tristan van der Vlis, die in april een bloedbad aanrichtte in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn, had nooit een wapenvergunning mogen hebben. Dat melden bronnen bij justitie. Van der Vlis stond al geregistreerd na een incident met een luchtdrukwapen. Volgens justitie is het een